uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Groningse hoogleraar Dimitri Kotchinov heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, concludeert een Kamercommissie. Hij liet zich betalen voor adviezen aan de overheid van Malta over paspoorthandel. Dat had hij bovendien moeten melden. De onderwijsinspectie bevestigt volgens minister van Engelshoven het beeld van belangenverstrengeling. Malta verkoopt paspoorten voor tonnen per stuk aan bijvoorbeeld Russen... die er toegang mee krijgen tot de EU. En de Tweede Kamer had aangedrongen op duidelijkheid. Bonnie Pointer, een van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters, is overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De vier zussen en domineesdochters Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer... begonnen hun zangcarrière in de jaren 60 in de kerk van hun vader. Begin jaren 70 braken ze door als de Pointer Sisters. Bonnie stapte in 1978 uit de groep en begon een solo-carrière. De andere Pointer Sisters gingen verder als trio... en scoorden hits als Fire and Jump. Bonnie Pointer was 69 jaar. Veel ondernemers waren vorige maand optimistischer over het voortbestaan van hun zaak dan in april. Vooral winkeliers zijn een stuk positiever. In april dacht maar 9% het nog een jaar vol te kunnen houden. In mei was dat volgens het CBS 65%. Beeld is vertekend doordat het pessimisme in april historisch groot was, zegt hoofdeconoom Van Mulligen. Hij is blij dat het vertrouwen weer wat opkrabbelt, mede dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. In Suriname is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een vrouw die op de intensive care aan de beademing lag. In Suriname zijn tot nu toe 122 mensen positief getest op het virus. Vanwege een groot aantal nieuwe besmettingen werd vorige week een zware lockdown afgekondigd voor een week.